La, la, la, Zo jongens, zijn jullie er klaar voor? Want het is nog geen drie uur. Als in de zaal de lichten al zijn uitgegaan, dan zie je aan de bar nog steeds een clubje staan. Dat zingt het hoogste lied. Van opbouwen weten ze niet. Oh nee? Nee. Want wij gaan pas naar drieën de knieën weer naar huis. Wij maken ons niet dik. We blijven tot de laatste snik. Want wij gaan pas na drieën op de knieën weer naar huis. Als de allerlaatste gaat, kruipen wij achteraan. En als de ochtend gloren de ramen schijnt, dan is er echt nog niemand die verdwijnt. Voor de tiende keer een laatste slok. En geen mens kijkt naar de klok. Oh nee? Nee. Want wij gaan pas na drieën op de knieën de knieën weer naar huis. Als de allerlaatste weggaan, kruipen wij achteraan. Want wij gaan pas na drieën op de knieën weer naar huis. Wij maken ons niet dik, we blijven tot de laatste snik want wij gaan pas na drieën op de knieën weer naar huis.